4 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Twee zouden jarenlang niet zijn beloond voor overwerk wat ze moesten doen, meldt het AD. Volgens de krant is de PVV door de inspectie berispt. De oud-medewerkers en de PVV wilden niet met de krant praten... maar uit verklaringen in rechtbankdossiers zou blijken dat pogingen om de werkdruk aan de kaak te stellen stuk liepen. Een van de oud-medewerkers werd geïntimideerd toen hij de vakbond had benaderd... De ander zegt dat werd gedreigd met een beschuldiging van werkweigering als hij niet zou doorwerken. Na de Senaat heeft in de Verenigde Staten nu ook het Huis van Afgevaardigden de resolutie aangenomen die het begin vormt van de ontmanteling van Obamacare. Dat is het ziektekostenstelsel dat door president Obama is opgezet. Aankomend president Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne het systeem af te schaffen. En net als Trump wil het congres, waar de republikeinen de meerderheid hebben, zo snel mogelijk van Obamacare af ook al is er nog geen alternatief. Er zijn enkele commissies in het leven geroepen die nog deze maand met wetsvoorstellen moeten komen waarmee de afschaffing wordt geregeld.